Morgen, morgen, wacht ons weer het geluk. Gisteren, gisteren, dat vergeten we vlug dan begint weer een mooie, mooie tijd. Morgen, morgen, zijn we vrolijk en blij. Zorgen, zorgen, zorgen, zorgen zijn dan voorbij. Dan begint weer een mooie, mooie tijd. Al zijn wij nu arm en klein, al zijn wij op nooit de zonneschijn. Weldra zal het beter zijn, ja want morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen. Wacht ons weer het geluk. Morgen, morgen, komt de mooie tijd voor ons terug.